Waterbalgemoed met het RWS Journaal. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam bemiddelt in het conflict tussen de Universiteit van Amsterdam en een aantal studenten die al anderhalve week een faculteitsgebouw bezetten. Een groot aantal van de studenten is sinds vanmiddag in de Amstwoning van Van der Laan. Ze praten daar naar eigen zeggen met het universiteitsbestuur, maar dat wil het bestuur zelf niet bevestigen. De studenten begonnen hun bezetting tien dagen geleden. Ze eisen meer inspraak en minder bezuinigingen. De rechter heeft gezegd dat de bezetters het gebouw moeten verlaten. In het noorden van Nigeria heeft opnieuw een kind zichzelf opgeblazen. Het meisje van hooguit acht jaar doodde zichzelf en vijf omstanders. Tientallen mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar waarschijnlijk zit de islamitische terreurorganisatie Boko Haram erachter. Die heeft de afgelopen tijd vaker meisjes ingezet bij aanslagen. De burgemeester van Rome wil een benefietwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Italië... om de schade te betalen die Feyenoord-hooligans afgelopen week hebben veroorzaakt... in het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Burgemeester Marino stelt voor dat de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam wordt gespeeld. Hij legt het plan neer bij de Italiaanse voetbalbond en hoopt dat Nederland het overneemt. PSV heeft met 3-0 gewonnen van Dordrecht en blijft ruim koploper in de eredivisie. Feyenoord heeft de Rotterdamse derby tegen Excelsior in de Kuip gewonnen met 3-2. De Feyenoorders stonden na de eerste helft nog met 2-0 achter. Ajax verspeelde twee punten, bij Willem II in Tilburg werd het 1-1. Vitesse won op de valreep met 2-1 bij Twente en Heerenveen thuis met 3-1 van Groningen. Het weer later vanavond en vannacht regen en natte sneeuw, waarbij het ook even glad kan zijn. Morgenochtend wordt het droger en breekt de zon door. Het is dan 8 tot 10 graden. In de namiddag en avond wel weer buien, soms ook met onweer.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 Before I turn around and spray your ass with mace. My lips make you wanna have a taste. You got that? I got the bass. How come? kept me in the line. Oh, VIP, cause you know I gotta oh, shine.